Jelle Visser met het NOS-journaal. De vijf landen die samenwerken in het onderzoek naar vlucht MH17... spreken in een brief aan de VN-veiligheidsraad hun vertrouwen uit... in het onderzoek van het JIT. Het JIT is een samenwerkingsverband tussen Nederland, Australië... België, Maleisië en Oekraïne. Ook Maleisië heeft de brief ondertekend. En dat is opmerkelijk, want premier Mahathir zei gisteren... dat er geen harde bewijzen zijn dat Rusland verantwoordelijk is... voor het neerhalen van vlucht MH17. Of de Maleisische premier van mening is veranderd is niet duidelijk. De Spaanse politie heeft in Barcelona een wijk met veel drugscriminaliteit uitgekampt. Bijna duizend agenten deden invallen in de wijk El Raval... vlakbij het centrum en de toeristische trekpleister La Ramblas. Ze doorzochten winkels en restaurants en controleerden straatverkopers. In de wijk zijn drugsbenders in lege panden getrokken. Er zijn 300 berovingen per dag. Over enkele dagen begint in Barcelona het toeristenseizoen. En de strijd om de opvolging van de Britse premier May... gaat tussen Boris Johnson en Jeremy Hunt. Bij de nieuwste stemronde onder de parlementariërs van de conservatieven... viel opnieuw een kandidaat af. Johnson kreeg 160 stemmen, Hunt kreeg er 77. Minister van Milieu Michael Gove viel af. 160.000 leden van de conservatieve partij bepalen de komende weken of Johnson of Hunt de nieuwe partijleider wordt en daarmee ook de nieuwe Britse premier. En de Oranje Vrouwen hebben bij het WK voetbal in Frankrijk Canada verslagen met 2-1. Lange tijd ging het gelijk op. Namens het Nederlands elftal scoorde Anouk Dekker, waarna de Canadese Christine Sinclair de gelijkmaker maakte. Invaller Rinette Berenstein schoof vervolgens in de 75e minuut de 2-1 binnen. Door de zege is Oranje groepswinnaar van Pool E. Aanstaande dinsdag staat de volgende wedstrijd op het programma. Dan moeten de Oranje Vrouwen in de achtste finales tegen Japan. En dan het weer. Vanavond en vannacht op de meeste plaatsen droog.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 die na het weekend eh, al een beetje op gang gaan komen. Welkom bij deze Alternative FM. Eh, een beetje haperend begin eerlijk gezegd. Maar goed, we hopen dat het, dat het straks een beetje gevrijwaard blijft van het een en ander. Want ja, we hebben straks ook weer live muziek in de studio. En dat is Benjamin Fro. Hij zit links van mij. Je mag gewoon een klein microfoon even naar je toe trekken. Die microfoon, ja. Dan halen we je even, er even bij. Want <laughs> hallo. Eh, we hebben al eh, materiaal eh, van jou gedraaid. de laatste single ehm, die hebben we afgelopen week voor het eerst gedraaid. Maar we hebben natuurlijk ook die andere. Die hebben we ook al behoorlijk vaak al laten horen. Ehm, want ja, je muziek is toch niet alledaags. Om het dan maar zo te zeggen. Dus... Ja, um, dankjewel. <laughs> ja, want eh, Both Sides, die hadden we dus al veelvuldig gedraaid. En de City, mhm. die hebben we vorige week voor het eerst eh, gedraaid. Dat is een... Eh, die is iets wat, wat dynamischer als Both Sides, had ik een beetje het idee. Ja, ja, iets, iets hoger tempo en iets, iets dansbaarder ook misschien. Ja. En eh, ik, ik, denk ook wel zomer is genoeg voor, eh, voor de tijd van het jaar. <laughs> Zomers genoeg voor de tijd van het jaar. Nu alleen maar hopen dat de apparatuur ook nog een beetje meewerkt. Maar goed, eh, dat, dat zien we dan straks wel. Ehm, welkom in de studio. want ja, jij gaat vanavond wat, wat doen. Ik weet niet hoeveel nummers wil je gaan, gaan doen. Ik heb er zes klaarstaan. Je hebt er zes klaarstaan. Kijk, dat is helemaal mooi. en ik zie, het is een simpel notebookje. wat er, eh, wat er... Maar daar staat natuurlijk alles eh, op en eraan. Daar, daar, daar, daar, staan de beats op eh, die, die het vanavond voor mij moeten gaan doen. Ja. Even over jouw muziek. Ehm, want het is, ik zei al, niet alledaags. Ik zou het bijna... Ja, wij, Nederlanders zijn graag in van hokjes stoppen. Hè? een beetje urban is het een beetje. ja, vind je dat zelf ook of niet? Ja, ik denk, ik denk zelf dat het een, een mix is tussen, tussen hip-hop, pop eh, soul, jazz, misschien. Ja, van waar... Ja, van eh, ja, van Nog. Funk. Misschien ook nog wel, ja. ja. Eh, van waar deze tak van de muziek? Ehm, dit, is, dit is wie ik ben. Dit is, ah, dus dit, dit, dit, ja, dit, dit is denk ik het... dat is gewoon heel persoonlijk... dat dit is wat ik wil maken. Ik ben met als, als kind grootgebracht door mijn ouders met popmuziek vooral. Mhm. En als, als tiener leerde ik de hip-hop kennen. En van daaruit weer de, de stromingen waar hip-hop uit is ontstaan, zoals soul en jazz en funk. En, ja. Eh, dat heb je een beetje gecombineerd tot, eh, tot een eigen geluid of, wat dan ook. Dat heeft mij allemaal beïnvloed in het maken van wat ik maak, ja. Ja, eh, je komt uit Amsterdam. Ben je ook eigenlijk een beetje groot geworden eh, midden in de stad, hè? De city. om maar even je tweede single aan... ja. ja. Dus, ja, je komt uit Amsterdam tenslotte, dus... Ik, ja, dat is wel echt ook... Ik ben echt heel erg heel erg verbonden met de stad. En ik heb daar mijn hele leven gewoond tot nu mm. toe. En ja, geboren en getogen. Dus. Welk stadsdeel? <laughs> Eh, ik ben eh, opgegroeid in de plantagebuurt in het centrum. Ik kwam ook veel in Amsterdam-Oost. Dat is eh, een beetje in de buurt van Artis en ja. dat, die kant uit. Dat klopt, ja. ja. Wat, voor, wat voor buurt is dat? Een hele, hele rustige buurt eigenlijk. Het wel begint steeds, er begint ook steeds meer toerisme daar in de buurt te komen. Maar mhm. het is eh, ja, ik denk dat de, buurt waar ik ben opgegroeid echt werd gekenmerkt door dat er tussen, ik ben tussen drie bejaarden te huizen <laughs> eh, opgegroeid. Dus het is best wel een oase van rust in het drukke Amsterdam. Ja, het is de Indische buurt. Hè? Uh, zit dat ook een beetje, grenst dat ook een beetje aan de Watergraafsmeer, die wijk? Of, ja, het hè, stadsdeel. Ja, ja. Dat, en het is toch een beetje een aparte buurt van Amsterdam, heb ik een beetje het idee. Dat, Ik vind de Indische buurt vind ik een hele mooie buurt. Ik heb daar ook gewoond. Ja. En ja, super divers. Ehm, je kunt er van alles eten en, en, en doen. En er, er, er, gebeurt heel veel. Ja, eh, winkels zijn er genoeg, eh, neem ik aan. Eh. welke straten zijn hebben we het dan eigenlijk over een beetje... de Java straat en de eerste van Swindestraat. Maar ja, De, de straat De Linnaeusstraat, ja. Zie je? Dat, en die loopt over dan in de Middenweg. Ja. Dat, dat weet ik dan weer. tramlijn 9. Tramlijn 9. Ik weet niet of, of, of die... Ja, die, ik, ik weet de trams allemaal niet meer. Nee, oké. Okay, ja, ik <laughs> denk, ik denk altijd aan, een beetje in tramlijnen, want... Hè, Tramlijn 9 die gaat dan eh, een beetje over, eh, om even een beschrijving eh, te geven, die gaat dan ehm, bij de Mozes en Aaronkerk... dan gaat hij een beetje ook die richting op waar jij dus eigenlijk uh, woont. want dat is een beetje die kant op. Want dat is de tram ook naar Artis. Ja. En die komt uiteindelijk komt hij bij het Tropenmuseum komt hij uit en dan gaat hij de Linnaeus, eh, de, de Linnaeusstraat op. En dan eh, verdwijnt hij in de middenweg en dan gaat hij naar Diemen. Dat is eh, een, beetje, een beetje de route, die tramlijn leeg. En dan gaat hij dus voor een deel ook oh. door al oh, weet ik dus niet of dat nu nog steeds klopt. Want ze hebben met die Noord-Zuidlijn ah. een heleboel omgegooid. Ja, dat zal ik, ben, ik ben heel erg in de war <laughs> nog steeds. Maar. best. Je eh, zit hier over tramlijnen te praten. Eh, maar, eh, maar goed, het is een beetje om het beeld van de stad te schetsen waar jij vandaan komt. Ja. dat, dat is een beetje het idee. Ja, maar de radio, dan moet je het, zelf, het beeld zelf bij, bij bedenken. Ehm, goed, jij, nou ja, we hebben je ehm, nou ja, ja, ik zal, dus bijna zeggen via via wil ik ook niet zeggen, maar eh, eh, bevriende muzikanten uit Eindhoven, Olga en Johannes Staal. Die, eh, die hebben jouw muziek ook gevonden en die verspreiden dat zoveel mogelijk ben je blij met ze of niet? Ik ben heel blij met ze, zeker. Ja. ja, En, eh, en, werkt het ook al een beetje? Eh, eh, ja, ik bedoel, dit is, de, dit de derde keer deze week op de radio. Of de derde keer, de derde uitzending waar ik ah, ben. Dus, Oké, dus, dus, dus, er zit wel, wel degelijk... het gaat goed, er zit beweging in. Er zit beweging in. nog iets, want dat is ook nog wel leuk om te vertellen. je hebt ook een manager. Ik heb ook een manager. Ja. Eh, die manager, ja, <laughs> dat, is ook weer een apart verhaal. Want ik ben bekend met de familie Brugger. Eh, Thomas heb ik nog nooit gezien. Maar zijn broer des te meer. Dus eh, dat is, eh, ja, is net als ik, eh, redacteur, sportredacteur. We hebben regelmatig kwamen we elkaar tegen bij de sportredactie op de Schans in Beverwijk. Daar heeft Dirk nog wat, wat dingetjes. represent. <laughs> Nou, ja, dus, alleen die is uitgewapperd richting Talpa. En op een gegeven moment heeft hij ook een broer Thomas. En die dacht, hey, ik ga de muziek in. En vervolgens... Ja, is hij ook met jouw aanhakingen gekomen. Dus, Gelukkig wel. <laughs> Eh, is die belangrijk voor je? Heel belangrijk, ja. ja, okay, dat is belangrijk. Ja, eh, team. Want de muziekwereld is een heel klein wereldje. Dus eh, bijna iedereen kent elkaar wel eens een beetje. Het is altijd wel via een jijbak, u-bocht of wat dan ook. dan komt het allemaal weer goed. Nou, we gaan je straks zo horen als het goed is. de kop is er in ieder geval af. Wij gaan ook nog even wat muziek laten horen. Bijvoorbeeld deze Nederlandstalig nummer is dat van Anke Timmer. En dat gaat over de broers. Doo doo doo, do, bye doo doo. of Mine van Dandelion. En dat eh, komt eh, van de nieuwe album wat eh, eind dit jaar gaat verschijnen. En dat, dat is, ja, dat, dan is het hopen dat ze natuurlijk hier naartoe komen. Daarvoor hoorden we Anke Timmer met Broers. Het is zover. Eh, Benjamin staat eh, klaar voor, eh, voor zijn eerste song van vanavond. Het zijn blokjes van twee, dus ik, ik, zeg het er maar even bij. ik ben heel benieuwd um, welk eerste nummer waar jij mee gaat starten. Ik, ik wil gaan beginnen met het liedje wat jullie al zo lang draaien. Both Sides. Alright. to get by. Everybody I love showing me the most high. Everybody got a story you can see from both sides. Everybody can be loved. Got me saying, whoa, my take a look from close by. Mm -hmm. Yeah, take a look from close by. be who I am. Everybody trying to tell me who I am, but from the inside they can see who I am. If I'm free, who I am is all me. Understand that I can't see myself from the inside. Already too busy trying to be who I am. Understand, I can't really understand how you're trying to understand how I be what I am, so I reason again trying to re-understand subject, object, I inspect hierarchies. They try to protect if the subject of my study is the object. Shit gets money long as people project themselves into objects. So I object to this whole structure. Haven't found God yet, but it's his or her image I'm trying to reflect. I'm right to the left. With the insight, I might readdress. All I know is that I need light for the darkness. That I only live life if I die death. And I know that it might be hard to digest. I'm in my zone, in the rhizome, my respect. Multiplicities can't be incorrect. And everybody I know is just trying to get by. Everybody I love showing me the most high. Everybody got a story you can see from both sides. Everybody can be loved. Got me saying, Whoa, my, take a look from close. Mm -hmm. Yeah, take a look from close by. Mm -hmm. Yeah, yeah, yeah. Some people wanna come in my face, take a short look and then tell me my race, tell me my place, tell me I'm this or I'm that, tell me I'm white or I'm black, tell me I'm Jewish, but I don't get confused with all of that talk, cause I know that's bullshit. My skin is white, but my fro is tight. I'm not Jewish, black or white, cause that's stupid. I don't wanna reproduce it, I just wanna do this, give you this music. When you ask somebody what the race is, realize that's racist. Realize that there are no races, that's just some idea we were raised with to distract us from the rat races we facing. Trying to get away, so we racing that high, trying to be fly, but I ain't picking no side. Say I'm replacing my race with a vibe, taking my life for a ride. I don't need pride, no. But I take a lot of self-love on the side. Everybody I know just trying to get by. Everybody I know just trying to get by. Like, everybody get your money and your mind right. Everybody, yeah, listen up. I got a story to tell. Started way back when I was unable to tell. Little boy that didn't know how to believe in himself. Started seeing myself based on the truth of the other. Defended my own with a stutter. Looking for a reason for leaving. Escaping the gaze that was shaping my being. Hoping and dreaming to one day wake up without all of the fucks. I ain't got no fucks to give. I really need my fucks to live. The rest of my story. Hey, hey, and everybody I know just trying to get by. And everybody I love is showing me the most I Everybody got a story like mine. So take a look from close by. Mm -hmm. Yeah, take a look from close by. Yeah. <laughs> Ja, helder en, helder en uh, het, eh, inderdaad. Het, eh, het is ook het beeld wat ik heb van een deel van de stad. wat, ik, wat ik even in je tekst terughoor. Dus het, het leven van alle dag in een gedeelte van Amsterdam zou het kunnen zijn. Maar het kan eigenlijk ook overal in een hele grote stad kunnen zijn. Ja, ja, want, ja ik denk in elke stad ter wereld. ja, wat je beschrijft zou best ook in een andere grote stad kunnen zijn. Dus wat, wat dat er gaat, eh, is dat het eh, nummer Both Sides... wat wij al een aantal malen hier hebben gedraaid. Eh, nu tijd voor het tweede nummer. Welk is dat? Dat is ook een liedje van diezelfde EP, Everybody. Ja. Ehm, en dit liedje heet God Loves You. God loves you. Mm-hmm. God loves you. Mm-hmm. God loves you. Yeah. You ain't here on your own, didn't come here alone. Came from a planet, came from a home. Live in a town, live on a globe. Wasn't always as easy, but together you grown. You got your hard work progress is slow. Lot of hours invested, nothing to show. You got your family, your friends and your foes. You got your secrets too, huh? But nobody know. You got responsibility, gotta own up. Does it get hard? Yes, sure enough. But when the going gets tough, then the tough get going. Had your problems as a kid, now they've grown up. Had days when you ain't giving no fucks, and you hate living so much. Yeah, I met God, and it was dope as fuck. She turned out to be everybody that I know and love, yeah. And God love you. Mm-hmm. God loves you. Oh yes, God loves you. Uh, uh, and I can see you right. Yeah. God loves you. Mm-hmm. God loves you. Mm-hmm. God loves you. And I can see why she see your life's work. Know you an artist. Love your soft parts, all your hard bits. Embarrassment shoved under the carpet. You got your dedication, got your hardship. You see the rest of the world, you say I am different. I got skin in the game, I got the ambition. You excited for change, afraid of transitions. Trying to stick it to the man, tell the man, listen. You think you know it all, you got your prejudices. They talk a lot of ish, huh? Tell me the difference. You don't believe in God, that's very suspicious because the way you hold beliefs is very religious. It do what it does, it is till it isn't, till it do it again. But that's just repetition, and you're very prestigious, and you're in the position to be who you ain't, make it do what it didn't do. If you want to believe in something, how about we believe in each other? It's a world of good people out here misunderstandings But God love you, mm, yeah God love you, mm -hmm. God love you mm -hmm. God love you, yeah, yeah And I can see why, yeah God love you, ooh, ooh. God loves you, -hmm. God love you, yeah, yeah And I can see why Oh, oh, oh. Mm. Oh, oh, oh. Yeah, yeah. And I can see why yeah. God love you. Mm. God loves you. God loves you. And I can see why. Ja, ja, ja, ja, ja. ja. Uh, ook eh, dit is wel een hele positieve song. Eh. Ja, ja, zeker wel. Maar ehm, ik, zal, ik zal je wat grappigs vertellen. Ik heb me eigenlijk geschreven terwijl ik dacht aan, aan alle mensen die ik echt, echt niet mag. Ah. <laughs> ik, ik, ik, ik, denk dat in, in ieder mens iets zit waar je van kan houden. Ja. Um, en ik dacht, ik, ik wil een, een, een positieve uitdrukking geven aan mijn, mijn negatieve of mensen voor mensen eh, voor wie ik negatieve gevoelens heb. Aha. Ik, ik, ik, wil toch iets positiefs doen. Eh, dus, dus, je hebt iets eh, gebruikt, een, een, een, een, beetje een wat vervelende aanleiding. En dat heb je omgezet in iets positiefs. En dat is uiteindelijk deze song geworden. Dat is deze song geworden, ja. Ah, nog mooier eigenlijk in ieder geval. Dank voor dit moment. dat was Benjamin die al twee nummers heeft laten horen. Nu is het tijd voor even een van de, de EP's. Die, eh, die ook, eh, ja, eh, dit komt uit Rotterdam. Eline Man, Eline Man, of Man, ja, hoe je het maar noemen wilt. Zij heeft uh, It heeft ze uitgebracht. als single. Maar er is niet gek lang daarna is ook de EP Tantrum uit, uitgebracht. En daar staat ook dit nummer op. En dit nummer dat heet The Silent Ride. place burn, no way to return. Sun shining on the heated leather. Leaving things behind gives me peace of mind. We can be the world together. I cashed out only cause you taught me how unnecessary words are. Words are on me, accelerated. start this car. Let's go somewhere far. We could be the world together. Leaving things behind gives me peace of mind. We can be the world together. I cashed out only cause you taught me how. unnecessary words are, words are, words this right can be silent Cause I don't need the truth dat was David Blinko. Dat zal eh, waarschijnlijk een van onze radiocollega's uh, heel erg goed doen... dat we dit laten horen. David gaat komen. We hebben heel veel wat omzwervingen gehad... van, van ja, wanneer gaan we dat nou doen. Maar hij gaat in september voor ons een... ja, een aantal nummers laten horen. Eh, en dit nummer Out of the City heb je net eh, kunnen beluisteren. Silent Ride eh, voor Eline Man van, ja dat is een Rotterdamse muzikante. die was daarvoor te horen met Silent Ride. daar heeft Benjamin nog, nog iets leuks over te vertellen geloof ik. Maar dat, dat, dat, doen, dat doen we straks. Dat gaan we niet nu doen, want <laughs> dat was even nog iets. dat was wel een, een aardige, aardig verhaal wat hij me net even vertelde. Maar dat kunnen we ook nog wel voor de radio vertellen. Integer zoals wij zijn, want dat is wel eh, bewijst ook weer hoe, eh, hoe tricky eh, alles kan zijn in de muziekwereld. Goed, eh, dat zeggende hebben we nog eh, tijd over. Dus eh, we gaan nog eventjes iets leuks doen. Ehm, de nieuwe single van Leuna. Ehm, en ik heb weer... weer leuk dat ik van de dames het, het singeltje heb gekregen. Maar in een, een of andere manier vreet hij hem niet in Free Player. Dat is de, de, het systeem waarmee wij die muziek de in en, en de kabel op slingeren. En op een, een of andere manier pakt hij dat niet. Terwijl eh, toch echt eh, gewoon een muziekbestand is eh, van TIG DB. Dus ik weet niet wat daar precies de, de vage reden van is... waarom die dat nou niet wil, wil doen. Maar dan doen we het wel op een andere manier. Hier is Lost in This Lie van de dames... All these thoughts, they spin me around thoughts make me doubt These words linger in my head. These words I misread. Now. I, I, am lost in this lie. I'm lost in this lie. I'm lost in this lie. Dat was eh, de nieuwe van eh, Leuna met eh, het nummer dat heette... <laughs> dat is heel erg fijn dat ik het dan nog niet, niet fijn meekrijg. Lost in This Lie, ja, zie je. Dat, dat krijg je als je als hij ergens op een een of ander bestandje staat waar, ik hem eh, niet, eh, niet kan vinden, eh, links en rechts. Maar goed, dat, dat maakt op zich niet zo'n zoveel uit. Draai er nog één en dan gaan we ehm, weer eventjes naar Benjamin luisteren. dat is een nummer wat hier heel erg op slaat, op deze gemeente. En met name ook die hele grote autosportwedstrijd die volgend jaar in mei gaat plaatsvinden. Uh, het, het, is van The Last Wave. Deelnemers aan erop aangedaan wordt. En ze hebben het eh, voor elkaar met pole position. Er zit ook trouwens een heel mooi radiocommentaar. Afijn, je hoort het vanzelf wel. je een eh, nummer eh, schrijft eh, waar de snelheid en ook de autosport een prominent onderdeel is... ja, dan heb je ons als radiocenter al heel snel bij, bij de kladden wat dat er gaat. Pole Position heet het nummer. Het is van The Last Wave. Vorig jaar nog deelnemers bij de Rob Akda Award, als ik het wel heb. En inmiddels staat hij weer klaar. Benjamin Fro, want er komen weer twee nummers aan. Ik ben eh, razend nieuwsgierig eh, welk, eh, met welk nummer je gaat beginnen. Van dit blokje, het tweede blokje van twee. Ik ga beginnen met ook een nummer van de EP Everybody. En dat heet Pray For My People. This is for the people I love. This is for the people I need. Sometimes I get down on my knees. Pray for my people, pray for my people. I ah, pray for my people, pray for my people now. This for everybody I owe. This for everybody I know. For the blessings that they lay on my soul. Yeah, pray for my people. I pray for my people. Pray for my people now. You like your friends, but you don't even know mine. They so fine, like oh my. They so of mine just blow mine. So fresh and clean protest for me. You can see them hold signs. Till police might mess with me when we committed no crime. Remember those times we assemble in no time. How they lend me a buck when I struggle with those rhymes. How they inspire me to go looking for those dimes. See people from close by and listen to both sides. I love their personalities and how they know mine. How they leave me alone when I need the alone time. How they know I'm doing whatever it takes. And how they all remind me I should step on the brakes from time to time. Remind me of silver and gold lines that say that it's all fine. Forgive me for my mistakes now. How they don't judge even if they can't relate And how they still be loving me to this day So this is for the people I love This is for the people I need Sometimes I get down on my knees Pray for my people, pray for my people I pray for my people, pray for my people now this for everybody I owe. This for everybody I know. Blessings that they lay on my soul. Yeah, pray for my people. I Pray for my people, pray for my people now. I know that that's my squad, y'all, and it's a team. And they always in my heart, so I won't miss a beat. Always on a mission. Sometimes I didn't listen Always on a journey to whatever kind of mystery. Sorry that I acted egotistically and distant. See, I want to let you know my love was never non existent. It's hard to break the system when you're standing at a distance. You helped me see together we could break it more efficiently. Grateful that you blessed me with your wisdom and for forgotten memories and nights when we were pissed and started kissing. Cause we wished to show our love existed physically. I got boyfriends and girlfriends that I call friends officially. Grateful that y'all have been so faithful in my strengths. Quench the thirst I have for love, passion, and authenticity. Thank you for showing me the person that I'm finna be. By showing me the love that I wish to see. This is for the people I love. This is for the people I need. Sometimes I get down on my knees. Pray for my people, pray for my people. I pray for my people, pray for my people now. This for everybody I owe. This for everybody I know. Blessings that they lay on my soul. Y'all pray for my people. I pray for my people. Pray for my people now. Ja, ja, ja, ja. Ja, ik ging al een klein stukje door. Maar uh, ik neem aan dat dat het, uh, het volgende nummer is wat, uh, wat een beetje al klaar staat. Dat is inderdaad het volgende nummer. En? En, die heb ik eh, nog nooit op de radio gedaan. Dus dit is echt een, eh, echt een primeur. Hij komt over drie uur staat hij op Spotify. Zo? En eh, eh, het, het, gaat over eh, de prestatiemaatschappij en succesvol zijn. Geweldig. Ja, die vinden wij natuurlijk, tenminste ik zeker. <laughs> ik weet niet hoe het met de techneut achter mij is, maar prestatiemaatschappij... Ja, daar heb ik wel een uitgesproken mening over. Dus, <laughs> ik ook. Jij ook. En ik heb er een liedje over geschreven en dat heet Succes. My. Yeah success, noun, achievement of an aim or goal. We view success as an achievement of our brain or soul. I might be successful if I change the whole view of what success is into something more sustainable. They say we get it if we learn from our failures. True, successful people should be just as full of failures too. They say it's a consequence of what we say and do. And it can be achieved if we obey these rules. Haha, <laughs> deja vu. If that was really true, me and my rap career, we'd be making major moves. They say luck will come just had the dedication to. But yo, every time the conversation moves to different paradoxes, I'll be trying to explain to you how can success be the journey and the destination too. How do we know which way to move? It carries with itself some bad associations too, like giving up happiness for whatever we dedicated to. We seem to be trying to make it, but what are we trying to make it to? Hmm. Am I just supposed to play the fool? Now, now, now, don't you believe in them things that people tell you? Hey, and, and don't you believe in them things that they say, they say? Don't you believe in that myth, cause it will fail you. Yeah, yeah. And you're gonna thank me I said this one day, one day. Cause we run, we crawl, we rise, we fall. We never ask why are we doing this. We on default, we dumb, we all want it all. But why are we pursuing this? We run, we crawl, we rise, we fall. We never ask why we wanna win so bad that we're losing it. We wanna win so bad that we're losing it. So I'm looking for successes on the day to day. In the rap game, trying to stay sharp like a razor blade. I try to demonstrate and to explain the way I used to be a loser, but refuse to make the same mistakes, huh? And now they got me trying to raise the stakes. How come the stakeholders keep their shoulders free of weights? I need to catch my breath and meditate. Tried to say goodbye to my drive. I choked like I'm AC Great. Don't you believe in them things that people tell you? Uh, uh. And don't you believe in them things that they say, they say no. Don't you believe in that myth, cause it will fail you. Uh, and, and you're gonna thank me I said this one day, one day. Cause we run, we crawl, we rise, we fall. We never ask why are we doing this. We on default, we dumb, we all want it all. But why are we pursuing this? We run, we crawl, we rise, we fall. We never ask why we wanna win so bad that we're losing it. We wanna win so bad that we're losing it. Success will be a dream we can never put to rest. Cause everybody's trying to express in something like 140 characters or less, while everyone else is inferior, cause we're the best, so I give to answer all of my requests. And I won't stop giving till I got nothing left. And on my deathbed, if you ask me about my regrets, I'll say I wish I worked less to try and find success. Maybe I'll confess that what I really want is happiness. You can take a sec to think about the things that I've addressed. So you always so tired of trying to be tireless. Cause it ain't nothing but a giant mess. So don't you believe in them things that people tell you? Uh and don't you believe in them things that they say, they say. And no, don't you believe in that myth, cause it will fail you. And, and, and you're gonna thank me I said this one day, one day. Because we run, we crawl, we rise, we fall. We never ask why are we doing this. We on default, we dumb, we all want it all, but why are we pursuing this? We run, we fall, we rise, we crawl. We never ask why we wanna win so bad that we're losing it. We wanna win so bad that we're losing it. Dank je. Jazeker. Ja. Uh, die, kunnen, die kunnen we er wel, uh, wel uh, in passen in de hedendaagse tijdgeest, denk ik wel. Dank je voor het moment. Straks gaan we nog, nog twee nummers van je horen. nu weer tijd. Ja, het is een beetje een geestenverwant van Benjamin Jaskelers. En haar nummer dat heet Forever. into light. Omoge. Your love is a blessing, so I am blessed, my baby. I want make we day forever. If you fall, we go rise up together. You be my melanated king, and I appreciate you. No one feed do me like my boo. No one, nobody find past you. No cause you one I won't marry you. Now your last name I could carry up. Cause you are my melanated king. And I appreciate you. No one feed me like my boo. No one, nobody find past you. No one can give you sweet lovey, lovey, yeah. The way that I love you, say no one feed me like my boo. No one, nobody find together. I go follow you, they go. Woman, this love not forever, forever, forever. I want give you my forever. Not true love, they cause I'm more. This love not forever, forever, forever. Say we go always be together. I go follow you, they go. En zij past ook. Uh... Zeker in de uitzending van vandaag met The eh, de Streetwise. Benjamin vooral bij ons. En uh, Jas eh, deze dame komt dus uit Rotterdam. we hebben er nog eentje klaarstaan, dat is uh, Levi. En Levi heeft ook een nieuwe single uitgebracht. en die, ga je nu horen tot aan het nieuws van 9 uur. En dat nummer dat heet Shelter. En dat komt van die EP SIM.